De afspraken zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst in Parijs... waarbij ook Frankrijk en Duitsland aanwezig waren. Het was voor de Oekraïense president Zelensky de eerste keer... dat hij de Russische president Poetin ontmoette... Bij het aantreden van Zelensky in mei dit jaar... beloofde hij de oorlog in Oost-Oekraïne te beëindigen. Een Chileens transportvliegtuig is onderweg naar Antarctica van de radar verdwenen. De Chileense luchtmacht meldt dat de luchtverkeersleiders het contact met het toestel verloren... een uur nadat het was opgestegen vanaf een vliegveld in het zuiden van het land. De Hercules C-130 had 38 mensen aan boord en was onderweg naar een Chinese basis op Antarctica. Reddingswerkers zijn een zoekactie begonnen. De Georgiër die in augustus in Berlijn werd vermoord... was volgens de Russische president Poetin zelf een moordenaar. Het slachtoffer zou betrokken zijn geweest bij bloedige daden op Russische bodem, al dus Poetin. Zo zou de man betrokken zijn geweest bij bomaanslagen in de Moskouse metro. De dood van de Georgiër heeft geleid tot spanningen tussen Duitsland en Rusland. Vorige week zette Duitsland twee die Russische diplomaten het land uit... omdat zij onvoldoende zouden meewerken aan het moordonderzoek. Rusland ontkent alle betrokkenheid. Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe is uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. Rapinoe, die openlijk lesbisch is, werpt zich al jaren op als voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Ze is de vierde vrouw in 66 jaar die de prestigieuze titel krijgt. Begin deze maand werd ze ook al verkozen tot voetbalster van het jaar. Het weer. De dag begint fris met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend blijft het droog met zonnige perioden.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 onder de kerstboom. Driving home for Christmas. En zet hem op ZFM. ZFM. Could've swore I saw someone like you A thousand people at the station And in a second you slipped out of view in my wallet, hoping I see your face again. fijne dagen en...